4 uur. Emmelkamp met het NOS Journaal. De automobilist die vorig jaar een Nederlandse vrouw doodreed in Melbourne... moet 11 jaar de gevangenis in. Dat meldde Australische media. De 27-jarige slachtoffer kwam uit Den Haag... en wilde zich in Australië vestigen. De 26-jarige dader reed in een gestolen auto... en was op weg naar een drugsdealer. Na het ongeluk sloeg hij op de vlucht... De vriend van het slachtoffer zei tijdens de rechtszaak dat de dader zijn gedroomde toekomst met haar heeft verwoest. In Maastricht is vannacht een deel van een appartementencomplex ontruimd na een woningbrand. De brand was snel onder controle, maar er hangt veel rook in het pand. Daarom moesten ongeveer 80 tot 100 bewoners hun huis uit. Ze zijn opgevangen op een locatie in de buurt. Het is nog onduidelijk of zij vannacht nog naar hun huis terug kunnen. Premier Rutte heeft in Deurne met boeren gesproken over de stikstofproblemen. Hij luisterde naar klachten over de onduidelijkheid waar boeren al lange tijd mee worstelen de veelheid aan regels en het gevoel slechter te worden behandeld dan de rest van Nederland. Rutte luisterde vooral en deed geen toezeggingen. Op de bijeenkomst die door de VVD was georganiseerd waren zo'n 350 boeren afgekomen. Op verzoek van de organisatie lieten de meesten hun trekker thuis. Vanmiddag gingen de Kamermeerderheid akkoord met de stikstofaanpak van het kabinet. Het is nog onduidelijk waarvan de man wordt verdacht die eerder vandaag op het station in Eindhoven is opgepakt. De politie was op zoek naar de man en liet daarvoor een trein uit Rotterdam stilzetten. De reizigers mochten er niet uit, terwijl gewapende agenten de trein doorzochten. Een reiziger zegt dat mensen hun handen omhoog moesten houden en niet mochten lachen. Het is onduidelijk of de man in de trein is gevonden of elders in het station. Het treinverkeer van en naar Eindhoven lag aan het begin van de avond ongeveer twee uur stil. Het weer, het blijft vannacht bijna overal droog en de temperatuur daalt naar iets boven het vriespunt. Morgen opnieuw veel bewolking. Er staat dan een stevige noordoostenwind en dat wordt dan zo'n 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Meet me on the road, yeah. Meet me on the road, yeah. I tell ya it's all yeah, we walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road, yeah. I'm calling in sick. This is too much vitamins. My doctor done tell me this. Promise me on the medicine. So tell the boss I'm calling in sick. This is too much vitamins. on the hey. road, we drinking it. we drinking, in the Drink plenty, you'll be quite ah, ah, the ah. boss man it's my time. we drinking, we drinking. I got a job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood, I'm so fed up by this shit. I done planned for the boat ride.